met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering beschuldigt de bank Goldman Sachs van fraude met hypotheken. De bank zou beleggers hebben misleid met ingewikkelde hypotheekbeleggingen. En dat product was samengesteld door een hedgefonds dat speculeerde op de neergang van de huizenmarkt. En dat vertelde Goldman Sachs de klanten er niet bij. De klanten verloren meer dan een miljard dollar toen de huizenmarkt instortte. De aanklacht tegen Goldman Sachs is de grootste zaak tegen een bank sinds het begin van de kredietcrisis. Het vliegverkeer ligt ook morgen in grote delen van Europa stil. Luchtverkeersleider Eurocontrol verwacht dat het luchtruim in de gebieden waar de aswolk uit IJsland hangt nog zeker tot morgenavond dicht moet blijven. En dat is onder meer in Nederland, België, Groot-Brittannië en grote delen van Frankrijk en Duitsland. Over het luchtruim in die landen beslissen uiteindelijk de afzonderlijke autoriteiten. Luchtvaartmaatschappij KLM zegt dat er alleen al vandaag vanaf Schiphol zo'n 1300 vluchten zijn gecanceld. Volgens KLM is de schadepost 5 tot 10 miljoen euro per dag. Het bedrijf is daar niet voor verzekerd. Het nablussen in het duingebied bij Bergen duurt nog vijf tot zeven dagen. De branden van gisteren en eergisteren zijn onder controle, maar smeulen nog ondergronds. Het nablussen gebeurt onder meer met een blushelikopter en is nodig om het oplaaien van brandhaarden te voorkomen. In het ergste geval moet in het getroffen heidegebied de toplaag van de grond worden verwijderd, zegt de gemeente Bergen. Premier Balkenende noemt het in- en intriest dat de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax vanwege de veiligheid over twee wedstrijden moet worden gespeeld. In beginsel moet de staat voor die kosten opdraaien, maar de premier sluit niet uit dat een volgend kabinet de beveiligingskosten laat betalen door de organisator van het evenement, in dit geval de KNVB. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt flink af.